Kasper Meijer met het NOS Journaal. Uit protest tegen het geweld tegen treinpersoneel... hebben om half elf alle treinen in het land drie minuten stilgestaan. Ook veel bussen, trams en metro's sloten zich aan bij de protestactie van de NS. Aanleiding voor de actie is de mishandeling van een treinconductrice vorige week zaterdag. Daarvoor is een jongen van 15 opgepakt. Volgens de politie is hij de enige verdachte. De conductrice werd van de trap gegooid, geslagen en geschopt en ze brak daarbij haar arm. Op de Canarische eilanden hebben afgelopen dag zeker 20.000 mensen gedemonstreerd... tegen het massatoerisme op onder meer Tenerife en Gran Canaria. De organisatoren stellen dat het massatoerisme een economisch model in stand houdt... dat de lokale bewoners schaadt. Ze eisen dat de autoriteiten het aantal toeristen beperken... Een aantal fanatieke Spaanse actievoerders begon vorige week zelfs een hongerstaking om actie af te dwingen. Vorig jaar bezochten ongeveer 16 miljoen mensen de Canarische eilanden. Meer dan zeven keer het aantal bewoners van de eilanden. Een hotel in Zevenbergen is ontruimd nadat verspreid over de avond vier keukenmedewerkers onwel waren geworden, meldt Omroep Brabant omdat onduidelijk was wat er aan de hand was, werden de hulpdiensten erbij gehaald. De brandweer heeft metingen gedaan, maar kon geen vreemde stoffen vinden. Volgens de brandweer bleek een virus al een tijdje rond te gaan onder personeel van het hotel... en is het toeval dat vier mensen kort na elkaar niet goed werden in de keuken.